Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Samsung heeft de... Mensen die zo'n telefoon al hebben, krijgen het advies hem uit te zetten en niet meer te gebruiken. In augustus bleek dat de toestellen in brand konden vliegen. Samsung kwam toen met vervangende toestellen, maar ook die blijken niet veilig te zijn. Eén keer vloog een telefoon in brand in een vliegtuig. Gisteren werd al duidelijk dat de productie werd gestaakt, maar nu wordt de Nood 7 dus helemaal uit de handel genomen. In Nederland zou de verkoop ervan gisteren beginnen, maar die is voor onbepaalde tijd uitgesteld. In het grondwater zitten vaak te veel bestrijdingsmiddelen, staat in een rapport van het RIVM. Onderzoekers keken naar 192 plaatsen waar drinkwater uit de grond wordt gehaald. In 26 gevallen wordt de norm overschreden en in nog eens 26 gevallen zit de concentratie bestrijdingsmiddelen tegen de norm aan. Bij elkaar is dat ruim een kwart van de gevallen. Het gaat vaak om onkruidverdelgers die al verboden zijn, maar die nog jaren in het grondwater aanwezig kunnen blijven. Minister Schultz kondigt extra maatregelen aan. Het RIVM benadrukt dat het water dat uit de kraan komt geen bestrijdingsmiddelen bevat. Nederlandse moslims mogen alleen nog in de moskee trouwen als ze eerst voor de wet zijn getrouwd. Dat vindt een groep invloedrijke imams en moskeebesturen. Ze reageren op een uitzending van het SBS-programma Undercover in Nederland. Daarin was te zien hoe in een moskee in Almere illegale islamitische huwelijken werden gesloten... waarbij het geen bezwaar was als een man met meerdere vrouwen trouwt. In hun oproep zeggen de imams dat een huwelijk zonder wettelijke basis kan leiden tot misbruik, mishandeling en uitbuiting. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan wat regen vallen.